En ZZP'ers die het niet volhouden komen zonder inkomen te zitten... omdat ze vaak geen arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben. Vanavond of vannacht wordt er mogelijk een akkoord bereikt over de voorwaarden om verder te kunnen praten over de brexit, melden bronnen rond de onderhandelingen. Dat zou betekenen dat er ook een oplossing in zicht is voor de grens tussen Ierland en het Britse Noord-Ierland. Morgenochtend geeft EU-president Tusk een persconferentie. De asielzoeker die vanochtend in Amsterdam een Joods restaurant aanviel... blijft nog zeker enkele dagen vastzitten. Hij wordt verdacht van vernieling en poging tot diefstal... van de Israëlische vlag uit het restaurant. De asielzoeker sloeg de ruiten van het pand in met een stok... waaraan de Palestijnse vlag hing. SPD-leider Schulz mag van zijn achterban met bondskanselier Merkel... gaan praten over regeringsdeelname. Het partijcongres heeft hem groen licht gegeven. Na zijn verkiezingsnederlaag wilde Schulz aanvankelijk niet regeren... Maar hij is van mening veranderd toen Merkel er met andere partijen niet uitkwam. Een Braziliaanse clown die tot parlementslid was gekozen... stapt na zeven jaar uit de politiek. Clown Tiririca, dat betekent knorrig, voerde in 2010 campagne met de slogan Veel slechter kan het niet worden. En won daarmee ruim van zijn tegenstanders. Nu stapt hij op, naar eigen zeggen omdat hij zich schaamt voor zijn collega's in het parlement. Die worden volgens hem dik betaald, terwijl ze nauwelijks komen opdagen. Ririka gaat nu weer aan de slag in het circus. Het weer overwegend droog, minima vannacht tussen 1 en 4 graden. In de loop van de nacht kan er een winterse bui vallen met kans op gladheid.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 Ehm, maar het is nog niet helemaal zover in Nederland. Internationaal trouwens wel, dames en heren. En dan eh, zijn we... De New Age muziekartiesten zijn eigenlijk al eh, vanaf november bezig met uh, kerstmis holiday music of Christmas music. En, um, ehm, maar niet Tom Moore en Sherry Finster. Die hebben dat meer eh, op spirituele basis gedaan. Let there be light. Daar beginnen we mee. Dan Chicago Chill nummer 1 van uh, Al Dewar en een, eh, Andy Mitran. En die zijn, hebben samen dus een uh, vast duo, ook uit Amerika. En die zijn... Ehm, nou, die hebben dit album gemaakt. En Chicago Chill 2 is er ook al. Maar ja, die heb ik nog niet in mijn bezit. Dat maakt niet uit. Peacefulradio.info, daar kan je het allemaal op terugvinden. Veel luisterplezier. Collins. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website, www.spiralingmusic.com. That's spiraling music I'm Michael Kolwitz, Chapman Stick soloist, and I'm one of the artists of Peaceful Radio. Please visit my website at michaelkolwitz.com. Thanks for listening to Peaceful Radio. tu esperanza dice que te quedarás, abocado en la marea de tus recuerdos, aferrándome a la esperanza de tu regreso. recording artist Michael Stribling. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at www.lila-music.com. Hi, this is Michelle Qureshi, and you're listening to my new album, Seventh Wave, on Peaceful Radio. Thank you. This is Nick Farr, and you're listening to my new album, Between Then and Now, on Peaceful Radio.